Vooral in Drenthe en Groningen daalde het aantal inbraken flink, met ruim 30%. Tilburg was een van de weinige plaatsen met een stijging van 9%. In totaal verwacht Interpolis dit jaar 22.500 inbraken, een laagte record. In Hongkong hebben nog eens twee universiteiten kunstwerken weggehaald... die herinneren aan de studentenopstand in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Op het terrein van de Chinese universiteit stond een metershoog beeld van een vrouw met een brandende toorts. Dat is vanochtend vroeg weggehaald. Volgens een officiële verklaring stond het er illegaal. Bij een andere universiteit in Hongkong is ook een standbeeld weggehaald... naar gezegd wordt om veiligheidsredenen. Gisteren werd ook al een pro-democratie standbeeld bij een universiteit verwijderd. Japan stuurt geen overheidsfunctionarissen naar de Olympische Spelen in Peking. Er gaan alleen atleten en andere betrokkenen. De VS, Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk besloten tot een diplomatieke boycott... vanwege het mensenrechtenbeleid in China... Japan spreekt niet van een boycott, maar zegt wel dat mensenrechten belangrijk zijn. Bij een brand op een veerboot in Bangladesh zijn zeker 32 mensen om het leven gekomen. Er waren zo'n 500 mensen aan boord van het schip toen er brand uitbrak. De meeste kwamen om door het vuur. Enkele anderen verdronken nadat ze in de rivier waren gesprongen. Het vuur ontstond waarschijnlijk in de machinekamer van het schip... en verspreidde zich toen snel over de veerboot. Verwacht wordt dat het dodental nog oploopt. Het weer bewolkt wat motregen. Het wordt 6 tot 9 graden. In de loop van de dag wordt het kouder. Morgen, eerst kerstdag, in het zuiden regen en natte sneeuw in een graad of 3. In het noorden af en toe zon en daar blijft het een paar graden vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel.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 Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. all that was going through my brain was your hands around my waist. You know is gone.